Joris Juri met het NOS-journaal. De is over een initiatiefwet waarbij asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn... een verblijfsvergunning krijgen. De Raad heeft een negatief advies uitgebracht over deze wortelingswet. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie willen discussies zoals die over de Angolees Mauro voorkomen. Maar volgens de Raad van State is de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. De noodleidende woningcorporatie Vestia heeft al in september vorig jaar moeten bedelen om noodsteun. Dat blijkt uit gegevens van de NOS. De corporatie kreeg toen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een garantie van 1 miljard euro. In januari moest de corporatie opnieuw de hand ophouden voor een half miljard. Nu heeft Vestia nog meer nodig, maar het Waarborgfonds kan dat volgens betrokkenen niet meer opbrengen. Daarom moeten andere corporaties bijspringen. In Afghanistan zijn zeker negen doden gevallen bij een zelfmoordaanslag bij het vliegveld van Jalalabad. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. Het was volgens hen een vergelding voor de Koranverbranding van vorige week op een Amerikaanse militaire basis. Die verbranding leidde afgelopen week tot gewelddadige protesten. Verschillende NAVO-landen hebben hun niet-militaire personeel uit Afghanistan tijdelijk teruggetrokken. De zwart-witfilm The Artist is de grote winnaar geworden bij de Oscar-uitreiking. De film won vijf prijzen, waaronder de belangrijkste voor beste film. Regisseur van The Artist, Michel Azanavicius, kreeg het beeldje voor beste regie. En ook de hoofdrolspeler Jean Dujardin werd bekroond. Meryl Streep won de derde Oscar uit haar carrière voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady. Avonturenfilm Hugo won net als die artist ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het oosten mistig.